Zes uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister De Jonge wil dat artsen stoppen met maagdenvliesoperaties. Hij zegt dat in een reactie op het nieuws van NOS op 3... dat artsen zulke operaties uitvoeren. Vooral commerciële klinieken doen daarmee goede zaken. Bij de operatie wordt een hechting gezet waardoor de opening strakker wordt en de kans bestaat dat een vrouw bloedt als ze daarna seks heeft. Dat wordt gezien als bewijs dat een vrouw nog maagd is omdat ze dan nog een maagdenvlies zou hebben, ook al bestaat zo'n vlies niet. In sommige culturen is dat belangrijk. Minister De Jonge kan de operaties niet wettelijk verbieden, daarom roept hij artsen op ermee te stoppen. Vannacht is in Syrië opnieuw een kind van een Nederlandse Syriëganger overleden. Dat bevestigt het ziekenhuis waar het meisje van drie behandeld werd. Het meisje is de dochter van jihadiste Angela B. Ze had bij een bombardement een hoofdwond opgelopen. Het is het tweede Nederlandse kind van een jihadist dat overlijdt. Vorige maand stierf het zoontje van de Nederlandse IS-strijder Jago Riedijk in een vluchtelingenkamp. Premier Rutte vindt dat het verzoek van, het, van de Britse premier May... om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni veel vragen oproept. Hij hoopt dat er meer duidelijkheid komt uit Londen... voor de extra Europese top van volgende week. Ook andere EU-landen reageren terughoudend op de nieuwe brexit-datum van May. Het uitstel is alleen mogelijk als alle EU-landen akkoord gaan. Vier medegevangenen van Gugman T. waarschuwden kort voor zijn vrijlating... dat hij radicaliseerde en verontrustende uitspraken deed... meldt een bron aan Peter R. de Vries. Gugman T., de verdachte van de aanslag in een Utrechtse tram... zat in februari nog vast voor inbraak en diefstal. In de gevangenis was onder meer een incident met een bewaker... over bidden in de arbeidszaal. Het weer vanuit het oosten neemt de bewolking toe... maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst overwegend bewolkt en lokaal wat regen. In de loop van de dag ook wat zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Alle omliggende wegen staan eigenlijk vast. Onder andere de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging 50 minuten. Ook op de A9 van Alkmaar naar Diemen drie kwartier vertraging tussen Badhoevedorp en de afrit AMC. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Geuzenveld en Volendam een half uur vertraging. Ook nog een file de andere kant op, van Amsterdam naar Den Haag op de A44. Tussen Burgerveen en Warmond 8 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. be headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given. Final results for the American president election. African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone.